Eerder kreeg de vrouw 16 jaar gevangenisstraf zonder tbs. Debbie R. gaf in 2010 haar kinderen van 7 en 10 een overdosis medicijnen. De jongens werden doodgevonden in een vakantiehuisje in Terwolde. Nieuwe deskundigen stellen dat het gevaar voor herhaling groot is. Acteur en regisseur Kees Brussen is gisteravond overleden. Brussen wordt geroemd om zijn natuurlijke, gedoseerde manier van spelen. Hij had een markant hoofd en vooral ook een bekende stem. Hij speelde hoofdrollen in Pension Hommeles en Mensen zoals jij en ik... en had de stem van Engelbewaarder in Dagboek van een herdershond. En ook was hij jarenlang panellid voor het spelletje Wie van de Drie. Kees Brussen werd 88 jaar. Staatssecretaris Teven volgt de uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrecht toepassing. De commissie bepaalde vandaag dat Volkert van der Graaf op proefverlof moet. Teven zegt dat deze uitspraak weinig of geen ruimte laat en dat hij die heeft te volgen. Premier Rutte wijst erop dat het een uitspraak is van een onafhankelijke rechter en hij voegt eraan toe dat hij zelf tegen proefverlof voor van der Graaf is. De nieuwe pakken van de mobiele eenheid worden aangepast, de ventilatie van het uniform wordt verbeterd en er komt een andere veiligheidsvest. De agenten krijgen ook modern thermisch onderkleding. In juni werd de uitgave van het nieuwe uniform al gestaakt, want via vakbonden waren zo'n 200 klachten binnengekomen over te warme pakken. En ook hadden ze zulke scherpe naden dat medewerkers geadviseerd zou zijn om die met vaseline in te smeren. Enkele ME'ers raakten bij een oefening in april zelfs bevangen door de warmte. Het weer, overal droog, flink wat zon. Het wordt zo'n 7 of 8 graden. Vanavond en komende nacht brede opklaringen en dan koelt het af tot rond het vriespunt. En het rustige en droge weer met geregeld zon houdt aan tot en met donderdag. Dit was het. NW. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 in de richting Amsterdam. Daar staat tussen Muiden en Knopend Watergasmeer 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Oud-Zuid en de afrit Zeeburg 7 kilometer. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Verder staan de files op de ring van Amsterdam, de A10... tussen afrit Haarlem en Knopend Koenplein 3 kilometer. En op de A13 richting Rotterdam. Bij Delft 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda...